7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De stint mag definitief niet meer de weg op. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer... dat ze de aanwijzing van de stint als bijzondere bromfiets officieel heeft ingetrokken. Na het ongeluk met een stint in Os, waarbij vier kinderen om het leven kwamen... was het gebruik van de elektrische bakfiets al tijdelijk verboden. Verschillende partijen hebben tegen het voorlopige verbod geprotesteerd. Die bezwaren heeft de minister vandaag ongegrond verklaard. Van Nieuwenhuizen komt nog deze maand met nieuwe eisen voor toelating van bijzondere bromfietsen. Een D66-wethouder in Rotterdam is met onmiddellijke ingang opgestapt... nadat hij had gemeld dat hij heeft gelekt uit een vertrouwelijk document. Het vertrouwelijke stuk waaruit de wethouder lekte... had te maken met een rapport van de Rekenkamer over een bouwproject. De wethouder was daar eerder, als gemeenteambtenaar nog, bij betrokken. De Rekenkamer heeft forse kritiek op zijn rol in dat project. Turkije heeft acht militairen op de terrorisme-lijst gezet. Ze vluchtten in de zomer van 2016 naar Griekenland na de mislukte staatsgreep. Volgens Turkije zijn ze betrokken bij die coup. De acht werden vandaag op de terrorisme-lijst gezet... vlak voor de Griekse premier Tsipras en de Turkse president Erdogan elkaar vandaag ontmoeten. een scholieren uit Gouda is overleden aan meningokokkenziekte, meldt de GGD. Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Iedereen die intensief contact met haar heeft gehad... is benaderd door het ziekenhuis of de GGD. Hoe oud het meisje was en op welke school ze zat... is niet bekendgemaakt. Jaarlijks lopen 140 mensen meningokokkenziekte op. Ongeveer 20 van hen overlijden daaraan. Het weer. Het is droog en vrij zacht. Het is een graad of 7, dat blijft het vannacht ook. Morgen is er af en toe regen of motregen. En dan wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een kapotte auto geeft veel vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. In 6 kilometer file tussen Uitgeest en Knoop Kooimeer. Op de A10 Knoop Koenplein richting Knoop de Amstel. Tussen Amsterdam-Geuzenveld en Dat 5 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur.